Raymond Seré met het NOS-journaal. Daphne Schippers is er niet in geslaagd een medaille te halen op de 100 meter. Ze werd vijfde in de finale die gewonnen werd door de Jamaicaanse Elaine Thompson. Na afloop zei Schippers dat ze de afgelopen dagen fysieke problemen heeft gehad. Wat die waren wilde ze niet zeggen. Ook zwemster Ranomi Kromowidjojo wist niet op het podium te komen op de 50 meter vrije slag. Zij lag een groot deel van de race aan kop, maar finishte uiteindelijk als zesde. Baanwielrenster Elis Lichtlee won gisteravond verrassend goud op Keirin. In New York zijn een imam en zijn assistent op klaarlichte dag doodgeschoten toen ze de moskee uitkwamen na het gebed. Ze werden beiden van dichtbij in het achterhoofd geschoten. De schutter is gevlucht. Volgens de politie waren de mannen aan hun kleding te herkennen als moslim, maar zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat ze zijn vermoord vanwege hun geloof. De man die is aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van een achtjarig Nederlands meisje op een Franse camping blijft langer vastzitten. De 32-jarige verdachte werd vrijdag opgepakt in Lyon, zo'n 150 kilometer ten noorden van de camping in de Ardèche. Franse media melden dat getuigen de man hadden gezien bij de camping. De zware overstromingen in de Amerikaanse staat Louisiana hebben tot nu toe drie levens gekost. Hulpverleners hebben zeker duizend mensen uit hun huizen en auto's gered die bedreigd werden door het hoge water. In het zuidwesten van de staat wordt gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, nu er nog meer zware regenval op komst is. De man die gisteravond een aanslag pleegde in een trein in Zwitserland had geen terroristisch motief. De politie sluit een crime passionnel niet uit. De 27-jarige Zwitser heeft met zijn daad zes passagiers ernstig verwond. De dader gooide een brandbare vloeistof in de trein waarna hij met een mes op de passagiers instak. Hij raakte zelf ook gewond. Het incident vond plaats vlakbij het station van St.